De politie in Zeeland heeft vijf illegalen ontdekt in een vrachtwagen. Het zijn drie mannen en twee vrouwen uit Ethiopië en Eritrea. De chauffeur kwam uit Spanje. Bij de sluiskeeltunnel stak een van de illegalen zijn hoofd door het zeil op het dak. Een speciaal detectiesysteem registreerde vervolgens dat de vrachtwagen daardoor te hoog was voor de tunnel. Het verkeer werd daarop stilgelegd. De vijf illegalen moeten binnen 28 dagen Europa uit. Het busongeluk in Zuid-Duitsland waarbij vorige maand 18 mensen om het leven kwamen... is veroorzaakt door de chauffeur. Hij lette niet goed op, blijkt uit onderzoek van politie en justitie. De bus met senioren was op weg naar Italië en botste op de A9 in het noorden van Beieren achterop een vrachtwagen die in de file stond. De bus vloog direct in brand, 30 mensen konden eruit klimmen, 18 passagiers konden geen kant meer op. In een langslepende burenruzie in Leersum is een man van 81 veroordeeld tot drie maanden cel. Hij stond terecht voor het vernielen van de auto's van zijn buren en voor erfvredebreuk. breuk. De burenruzie ontstond in 2000 door een conflict over het recht van overpad en liep volledig uit de hand. De man werd meerdere keren veroordeeld voor het treiteren van zijn buren, maar volgens de rechter heeft hij zich daar niks van aangetrokken en dus moet hij de cel in.